Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De pretparken en dierentuinen hopen dat ze toch snel open kunnen. Hun koepelorganisatie, de Club van Elf, zegt dat ze een veilig alternatief zijn... voor de drukte in de binnensteden die vandaag weer te zien was. Het kabinet neemt dit weekend geen besluiten over nieuwe versoepelingen. De Club van Elf hoopt dat het kabinet volgende week besluit... dat de attracties toch mensen mogen ontvangen. Ze zeggen dat ze vorig jaar hebben aangetoond... dat een bezoek aan een pretpark of dierentuin veilig is. Bij het project Testen voor Toegang zijn 140.000 mensen met een negatieve coronatest naar een uitje geweest. Dat is minder dan gepland, want er was plek voor 60.000 meer. Onder meer gezinnen met kinderen en museumbezoekers vinden het vaak een te hoge drempel om zich eerst te laten testen. Bij de musea werd nog niet de helft van de beschikbare kaarten verkocht. De casino's en de voetbalwedstrijden hadden over belangstelling niet te klagen testen voor toegang begon op 7 april en duurde tot gisteren. Van de mensen die zich lieten testen bleek 0,2% positief. Zij moesten dus naar huis. Onder meer de musea en de dierentuinen vinden het project niet echt geslaagd. Ze denken veilig open te kunnen zonder toegangstest. Minstens 10 van de 45 mensen die donderdag werden doodgedrukt... bij een Joods religieus feest in Israël waren kinderen. De jongste was een jongen van 9. Twee families hebben elk twee kinderen verloren. Het ging bij de bedevaart op een berg in het noorden van Israël mis... toen duizenden mensen door een smalle doorgang moesten. Mensen vielen over elkaar heen en werden vertrapt. Onder de 45 slachtoffers zijn ook mensen uit Canada, de VS en Argentinië. 13 mensen zijn nog niet geïdentificeerd. Het weer. De buien verdwijnen. Vanavond en vannacht is het helder. Lokaal kan het 2 graden vriezen. Morgen geregeld zon, maar smiddags ook stapelwolken met lokaal kans op een bui.